Maar het opschroeven van de kolencentrales zorgt ook voor meer CO2-uitstoot. Milieuorganisatie Greenpeace is dan ook niet blij met de keus. Het is om cynisch van te worden. Hè? Het is kortzichtig en ook het resultaat van laat handelen. Kijk, we zitten in deze gascrisis door het gebruik gebruik van fossiele brandstoffen. En eigenlijk zegt het kabinet nog meer fossiel. Actiegroep Urgenda, die strijdt voor duurzaamheid... heeft wel meer begrip voor de keus van het kabinet. Tuurlijk met een bloedend hart. Maar er zijn soms grotere dingen. En ik hoop dus dat we al die middelen die we hebben voor klimaat... wel nu massaal gaan inzetten voor de overgang naar duurzaam... en heel veel besparing die niet tijdelijk is, maar structureel. De nieuwe coronagolf wordt nu ook merkbaar in de ziekenhuizen, zegt het RIVM. In Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 550 patiënten met corona. Op de intensive care valt het mee. Er lagen afgelopen weken tussen de 20 en 30 patiënten en dat is nog steeds zo. Het RIVM zei vorige week dat we in een nieuwe coronagolf zitten. Bij de Utrechtse introductietijd zijn aankomende zomer voor het eerst ook mbo'ers welkom. In eerste instantie is de deelname een proef met plek voor 200 mbo'ers. Laatst deden ze nog een oproep om toegelaten te worden tot het studentenleven. Nu zijn mbo'ers vaak niet welkom bij studentenverenigingen en bij een aantal studentenkroegen in de stad. En nog twee dagen, dan komen er 750 motorrijders kamperen... op een grasveld bij de familie Ubbels in Drenthe. Pa begon de festivalcamping in Assen 60 jaar geleden. En inmiddels nemen zoon en dochter hem over. Als je een, een race organiseert met honderdduizenden gasten, zeg maar. Als dat een weekend lang duurt, zul je die wel ergens moeten herbergen. En... Ehm, eh, het hoort gewoon bij de TT dat dat op een TT-camping is. Een TT-camping is toch ietsje anders dan een gewone camping. Daar is de entourage anders. Eh, ja, daar zijn allemaal motorrijders onder elkaar met dezelfde passie. De familie zet toiletblokken neer, regelt elektriciteit... en maaien de laatste stukken onkruid weg. En ze weten wel hoe je het gezellig maakt. Eh, ja, niet als een soort politieagent op te treden... maar een beetje met sfeer en met toewijding... die gasten een mooi weekend te geven. En dat wordt vaak heel erg gewaardeerd. En dan nog het weer. Het is overal opgeklaard en de wolken blijven weg. Morgen veel zon, dan tussen de 20 en 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatieve rust op de wegen in onze regio. Niet zo heel veel vertraging. 10 minuutjes op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Ook 10 minuutjes op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij knooppunt Zaandam 3 kilometer file. En 10 minuutjes op de A10, A10 Noord bij afrit Volendam. En daar kom je in 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. denkt op zijn minst dat je te maken hebt met See Maar dat is toch echt niet het eh, geval. Wel, het zou niet meer staan in dat eh, programma. Artistiek. We hadden een paar weken geleden hadden we hem in de uitzending over dit uh, eh, EP'tje wat hij uitgebracht heeft. Namelijk Warp. Daar staat deze, dit nummer ook op Vanguard. En daarmee zijn we toegekomen alweer in het tweede uur van dit gezellige radioprogramma bij ZFM Zandvoort. Alternative FM. Eh, waarin ik eh, bijna een uh, single over het hoofd heb gezien... die vorige week nog daags na de uitzending is uitgebracht. en dat staat maar netjes. Want die dame in kwestie, die steunen we natuurlijk ook. En ook dat is soul. Net als wat we in het eerste uur hebben laten horen... in de persoon van Rona Rode. Maar dat is dan toch weer net een tikje anders... Zij zit uh, normaal gesproken in Engeland. Daar huist zij het eh, meest. Maar man want over die dame heeft het, hebben we het. Heeft weer een nieuwe single uitgebracht. en dat eh, nummer dat heet Butterfly. Hey, I saw a butterfly today. Spread his wings and went away. I wonder where it could have gone. Mm. Made me stop for a moment in time. Wishing one day that freedom be mine Chasing a feeling Hey, sometimes I don't have a lot to say But in my mind it's not always that grey. Northern lights come closer so I don't have to close my eyes To see in the night empty voice if a shallow incline. But sometimes it is so easy to from the outside. Didn't mind, or maybe like simply wanted to leave it behind. Be my guide, feel like it's time to spread my wings and deny what is mine. Cause I haat nu zit je toch te loeven, Ik ben hier alleen om snel je mond te snoeren Het is al zo laat, ik kan de ochtend proeven Mijn chick wordt later een milf, misschien toch een cougar Kan je steltje kraken als pastoor je koeken Jong vloei, laat alledaags de champagne vloeien eh, Alle soorten money, zelfs franken boeien eh, zou dat al mijn grappies die nog planten groeien Werk mezelf in het zweet dus ik mag langer douchen Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij Je zou bijna denken die wordt doet het expres Express, express Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij je zou bijna denken, die wordt couldn't get less. Get 1, 2, 3 wordt nog steeds verdiend 4, 5, 6, dan is alles weg 7, 8, 9, is nog steeds een feestje Dus doe niet verlegen, kom maar bij lieve schat Wil je leven zeg ik hou liever afgooien diep in de graf, we gaan diep in de drank Ik vind jou het leukste en liefst als je lacht Geld rolt hier en niet in mijn graf Ja, ja, pak cheese net enchiladas Maar geef het sneller uit dan dat het komt Het is een drama niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij Je zou bijna denken, die wordt door het expres Express, express Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij Betalen voor het schenken, dat geldt niet voor mij Je zou bijna denken, die wordt couldn't care less met centen, geldt ook niet met mij Niet zo goed met centen, geldt ook niet met mij Je zou bijna denken, die wordt doet het na nou, zo'n eh, nummer van eh, bijna acht minuten... twee eh, nummers die korter zijn. van ongeveer drie minuten deze zelfs 2,5 minuten... denk ik dat ik je aardig weer een beetje aan het inlopen gaat... als het om het aantal nummers wat je wil gaan draaien in dit uur. Young Louis Express heet, heet het nummer. Hip-hop met Nederlandstalig. Ehm, dat, dat sowieso. Het is Nederlandstalig hip-hop, ik moet het goed zeggen. En Mama Cell met Butterfly, die hoor je ervoor. Ehm, die hebben we al eh, meerdere malen, Mamazelle dan, al laten horen. En eh, dat we, was een nieuwe. Die kwam eh, in één keer, een dag daarna kwam hij in één keer voorbij zetten. Dus dat, was is toch wel weer grappig dat je dan dit soort dingen dan ook mee kan nemen en in een uitzending erna. Ehm, voor wie dat niet geldt, maar we hebben er toch ook meegenomen in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, is Mary Morea. En het nummer wat ze alles eerder heeft uitgebracht op single is Monkey Mind. control how I feel. You are not your thoughts. Try to clear it up. It is okay. You are your soul. Balance that path that you feel. Don't let your mind take over control. Just be who you are Abilities, emotional sounds. One million questions about crazy madness. Carry a bag of thin, crazy sadness. The body and the soul may have one goal to do what you love and bring joy above your skeleton bones. I gave you everything, but baby, we fall. Lameres met Falling Apart. En daarvoor hoorde je Maddie Morea met eh, het eh, nummer Monkey Mind. Ehm, nou, ehm, deze heb ik afgelopen dinsdag in het eh, rubriekje bij de Kant van Show ook laten horen. Het is een schitterende single van Elena. Het nummer dat heet Duinen. to raise my fist right at the bed, hit the soft sensation right on its head. I do not know who built this room, but I sure know what I need to do. A little voice whispers inside to tell me, switch off your If it's so plain to see an opportunity, then what the hell is wrong with me? My little voice whispering inside, Is this you, just you, or you in disguise? Take my mystery, take my class. You just better hope they last. You get just one shot at this life. Make sure you're shooting straight curse all the love and misery. Well, it's all around and it's starting to scare me. Ik zal hem wat eh, meer eh, gaan eh, laten horen. Dit nummer van Richie Lee, een Sometime Alone. dat heeft hij ergens, geloof ik, in april uitgebracht, mei. maar ik heb hem verzuimd om een aantal malen te laten horen. Maar dat probeer ik een beetje in te gaan halen. Want het is een schitterende single. En hij heeft me er ook op gewezen van... joh, ik maak dat werk... Waar ken ik Richie Lee van? Nou, dat heeft eh, te maken met een eh, Rob Akda Award eh, verleden. Daar heeft hij samen met de band Twice the Same. Staat bij mij op een van die socials. Zie je mij ook met, met die jongens van Twice the Same... zie, ik, zie je mij daar ook staan. dat ik één te lijf ga. Nou, daar ken ik deze jongens van. En Twice the Same is een band. Die komt uit de buurt van Castricum Limmen. Die kant uit. Daar moet je het zoeken. En Richie Lee is een van de mensen die, dat, die daar deel uit van maakt. En ehm, hij kan het ook eh, zelf. En dat eh, bewijst hij ook. Elena hoor je daarvoor. Zij is stemactrice. Voluit heet zij Elena Hakkaard. En eh, Duinen is haar single. volgens mij ook haar debuutsingle. Je moet het maar even nakijken. Bij 3 voor 12 Noord-Holland daar staat het een en ander op. Vorige week is die single verschenen. Wat wel gaat verschijnen, want dat is er nog niet. Maar wij mogen hem vanavond al draaien. Is de nieuwe single van Elena May. Want The Velvet Beings is een EP die in aantocht is. En een aantal nummers heeft ze al uitgebracht. Waaronder bijvoorbeeld Potential Jump. Dat is de, de voorloper van deze single. En ja, deze is dan toch weer, vind ik, weer een beetje echt eh, zoals ik Elena May het beste ken. Namelijk dat, dat duistere zit er, nou het duistere, een beetje dat ravelige zit er weer in. En de single heet Swaying Pelvises. Da kennen de slags, we kennen van vellen. Ook wij kennen badders in trainingskin, ik splash in Marbella. Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu zit ze de shoes, Sharon, ik en ook Isabella. Van vellen, vellen, we kennen van vellen. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella umbrella, ella. Come barella umbrella, ella. Come barella umbrella, ella. Come barella umbrella, ella. Come barella umbrella, mijn umbrella, hela Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemengd. maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella als het weer niet mee zit Ik zit over zit, op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je je terug. Oh fella, fella, we kennen van Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn Open Op ella. mijn umbrella, ella. Hou me niet thuis omhoog, weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je problemen met mij, van Martimo of die is dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met jara, en Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik kan niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella. Ook wij kennen op alles in training, skin, expressie, maar bij jou. Ik ken een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Precies dus in de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Oh, oh Fella, we kennen van Fella. Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, op mijn ombrella ella. Op mijn ambarella, ella. Wel weer een eh, goede nieuwe single van voor zijn Makelij, zeg ik er even bij. Want dat is het zeker. Zing en Nins. Mijn met een nieuwe single Umbrella. Eh, ook weer uitgebracht eh, bij Top Notch. Ehm, bovendien, ik, eh, ik heb wat met die gasten. Want <laughs> het, ze wonen schuin tegenover mij in de straat. Dus ik bedoel, dat is maar 150 meter afstand. Nog niet eens. En van de week <laughs> gebeurde dat dan weer. Toen was Dins net even bezig. Ik zeg, hoi, goede single. <laughs> met een duim omhoog. Dus dat is altijd wel weer grappig. als je dat dan weer meemaakt in de straat. bovendien, ik was op een gegeven moment verzeild geraakt in een van eh, de clips die de heren eh, nog niet zo lang eh, geleden ergens in het begin van dit jaar hebben uitgebracht. Namelijk rondjes, die hebben ze ergens opgenomen in de buurt van het circuit. Daar staan een aantal van die flats en toen hadden ze besloten om daar die clip op te gaan nemen. Ja, en ik wil nog wel eens een beetje folders en ja, huis-aan-huiskranten bezorgen. Dus op die vrijdag waren ze daar drukdoende mee bezig. En ik eh, verzeilde op een gegeven moment bijna in die clip. Maar in de making-of bij rondjes, daar zit ik in. Dus eh, dan moet je maar even zoeken. Uh, dan kom je mij ook tegen in dat opzicht. waarbij <laughs> ik op een gegeven moment ook zeg... nou, dit gaan we dus meenemen. Um, ehm, het is niet de enige nieuwe single eh, van Zandvoortse makelij. Want ze hebben hem dag eh, na onze vorige uitzending van afgelopen week hebben ze hem uitgebracht. Want straks, in het volgende uur, komt eh, nog een nieuwe single voorbij. En die is ook van Zandvoortse Markelij. En die is van Wendy Moore. Dus die hoor je in het volgende uur. Maar we hebben nog een eh, kwartier, dus we gaan nog even vrolijk eh, verder. Overigens hoorde je ervoor de nieuwe single van Helene mee. Die komt eh, morgen uit en die mochten we vandaag draaien. Een beetje voortbedurend op een beetje de hip-hop en ehm, met rap. Maar dan is dit even wat, ja, wat, wat fijner en wat fluweler.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 Swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that pain in full. Whoa, swerving, don't know what to do want it all, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that What would you do to survive? What you gonna do just to eat? When it's time to go ride, gotta pull up with that heat like whoa, swerving. From all my mistakes, I be learning. Tragic, ayy. Eh? The way I'ma blow with that magic, let's go. I got millions on mine, couple thousand in sight. Bad bitches in line, blaze that I like, go work it. The way that she dropped to the floor, make a nigga want more. My bitch gon' twerk it. Ayy, don't even know what to do. Swerving on the grind, I came too far not to lose. Whoa, oh, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that paid in full. Whoa, swerving, don't know what to do. I want it all, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view whoa. I take what's mine, I need that pay Fuck up a check, but then get it all back and then double that stack, all that cash flip. Yeah. I got all my money in silence, they thought man was broke. I love that tactic. Okay. Don't show too much, cause if they know too much, it's anticlimactic. There's no holding me up. Way I'm blowing this up, I'm like gas on a match flip. Blowing up, man, I'm tapping, tapping. Hard show, I'm not cracking, cracking. Grinding hard, no lacking, lacking. All these niggas be capping, capping. Beat my notes, get the stacking, stacking. When it all ain't come here to lose. Rising up, need the highest view. Swerving round, now what's happening, happening? whoa. Swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. Whoa, I take what's mine, I need that paid in full. Whoa, swerving, don't know what to do. Oh, I want it, oh, I ain't come here to lose. No, I'm rising up, I need the highest view. De winnaar van de Night Edition van de Rob Hakda wordt Nat Francis. En eh, zijn laatste single heet Swerving. Daarvoor hoorde je Noah Lorin en Benjamin Fro met Summer in Amsterdam. Volgende week eh, verschijnt haar EP. En dit staat erop van Ghana. En het nummer dat heet Come Home. frozen Mind the Borders. En het is van Rowan. Morgen komt dat uh, debuutalbum uit. En eh, dit is dus het eh, titelnummer. En straks kom je nog een nummer van hen tegen. daarvoor hoorde je nog een hele mooie van Ghana met Come Home. Heb ik nog vier minuten. Dat betekent dat ik er nog eentje kan laten horen. Als het goed is. Ja, dan moet ik even zoeken. Dan heb ik, er, eh, dan heb ik nog wel wat. Eh, dan ga ik eh, deze toch even fijn laten horen. En dat is de nieuwe single van Head First. Die had ik vorige week al laten horen. En die hoor je tot aan 9 uur. het verhaal dat iemand eh, nog net eh, even wat tijd over hebt. Ik denk, eh, daar komt wel uit, maar <laughs> dat komt dus niet.